Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Rijke mensen kopen steeds vaker een tweede huis langs de kust. Daar wonen ze dan maar een klein deel van het jaar... of ze verhuren het aan vakantiegangers, heeft het programma Pointer onderzocht. Ook Duitsers en Belgen zijn hier steeds actiever op de woningmarkt. Dat gaat ten koste van starters die op zoek zijn naar een eerste woonplekje. Vooral op de eilanden Schiermonnikoog en Ameland kunnen mensen die daar geboren zijn steeds moeilijker een huis vinden. Een tweede huis zien rijke mensen als een goede investering omdat sparen weinig oplevert. De ambassade in Kenia waarschuwt Nederlanders die daar wonen. De komende dagen zou er in de hoofdstad Nairobi een aanslag kunnen plaatsvinden. De ambassadeur heeft daar info over gekregen. Nederlanders en andere buitenlanders krijgen daarom het advies om even niet naar drukke winkelcentra, hotels en restaurants te gaan. Mensen met een laag inkomen kunnen binnenkort een paar gratis zelftesten en goede mondkapjes krijgen, ongeveer zes per persoon. Gemeentes moeten die over twee weken gaan uitdelen. Eerder deze week besloten Rotterdam en Amsterdam zelf al om dat te gaan doen. En het is vandaag een belangrijke dag voor de zus en de ouders van Nicky Verstappen. Zij krijgen te horen hoe het hoger beroep in de zaak over Nicky uitpakt. Het jongetje verdween in de jaren 90 tijdens een zomerkamp op de Hei in Limburg. Hij werd later dood teruggevonden. Volgens zijn ouders is er maar één dader, Jos B. Jij was erbij, Jij bent de dader. We hebben daar geen enkele twijfel over. En wat doe jij? Je zwijgt voornamelijk. Maar zijn advocaat vindt dat er te weinig bewijs is. Als je kijkt naar deze zaak, vanaf het begin twijfels. En eigenlijk zou je moeten zelfs dat erg hartstikke makkelijk moeten zijn. Maar met twijfel hebben we altijd geleerd, is er maar één uitspraak mogelijk. Een vrijspraak. Toch gaf de rechter Jos B. een celstraf van 12,5 jaar. Daar ging hij tegen in hoger beroep en dat dient dus vandaag. Het weer vanochtend af en toe zon, maar vanmiddag trekt het weer dicht... en vanavond kan het regenen.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 think I thought I could be some kind of family man. Mm -hmm. oh, oh, I told myself I was straight, but I shouldn't have worried. Cause my maker had a better plan for me. Uh, and I'm dancing with the freaks now. I'm having, I'm having so much fun. Hey, hey, hey. What you sow is what you reap. seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est Beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé, mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire Ces pensées qui me font vivre un enfer Ces pensées qui me font vivre un enfer Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité. Mais faut bien changer les idées. Pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête. C'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Réfléchis Et je sais vraiment pas quoi faire de toi, justement réfléchir.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 In 70% van de zaken die Facebooks eigen toezichtraad in het eerste jaar behandelde... zat Facebook fout. De raad keek in totaal naar 20 zaken. Vaak werden berichten en reacties ten onrechte verwijderd. De verduurzaming van de Nederlandse economie vertraagt... blijkt uit een enquête van de Rabobank onder 1500 bedrijven. Die stappen niet snel genoeg over op schonere productie. Rafael Nadal staat voor de zesde keer in de finale van de Australian Open. In de halve finale versloeg hij Matteo Berrettini. En als Nadal zondag de finale wint, is hij de eerste speler met 21 Grand Slam titels. Het weer, vanochtend wat zon, vanmiddag meer bewolking, vanavond wat regen en het wordt een graad of 8. tears are all warm. I left them here, I could have sworn.